Niet alleen voor journalisten, maar voor iedereen. Bos is niet bang dat de koningin dan op Prinsjesdag niets nieuws meer heeft te vertellen. Want de troonrede zou dan minder een opsomming van beleidsvoornemens worden... en meer mogelijkheden kunnen bieden om op een wat hoger niveau een visie op de samenleving te geven. Utrecht gaat zijn grachten voor 35 miljoen euro opknappen. De Utrechtse werven zijn volgens de gemeente in slechte staat. Door bacteriën en schimmels is de paalfundering op veel plekken rot. Als er niet snel wordt ingegrepen zijn de grachten over 10 jaar ernstig verzwakt. In Duitsland is een antiterreurwet aangenomen. De wet is omstreden omdat nu ook handelingen ter voorbereiding van een terreurdaad strafbaar zijn. Zo kan iemand die een opleiding in een terreurkamp in Pakistan heeft gevolgd tien jaar cel krijgen. Ook het verspreiden van handleidingen voor het maken van bommen is vanaf nu strafbaar. In het zuidwesten van Somalië zijn zeven mensen onthoofd door islamitische rebellen... omdat ze spionnen voor de regering zouden zijn. Achter de onthoofding zit een radicaal-islamitische rebellenbeweging. Die wil in Somalië een streng islamitisch regime met bijbehorende rechtspraak invoeren. En vecht al jaren met regeringstroepen om de macht. Grote delen van het land worden bestuurd door de rebellen. De G8 en 19 andere landen investeren 14 miljard euro in de landbouw van ontwikkelingslanden. Nederland draagt 1,4 miljard bij. Met het geld moet ook de voedselveiligheid worden verbeterd. Tijdens de laatste dag van de G8-top in het Italiaanse L'Aquila werden onder andere Afrikaanse leiders uitgenodigd.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 thuis, zeggen ze in Zuid-Soedan. Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR.